Clemens Peters met het NOS Journaal. Sinds het begin van de protesten tegen de pensioenhervormingen... zijn in Frankrijk bijna 1100 politieagenten en brandweerlieden gewond geraakt. Dat heeft een Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd... tegen de zondagskrant Journal du Dimanche. Er zijn ook meer dan 2500 branden gesticht. De aanvankelijk vreedzame protesten tegen de verhoging van de pensioenleeftijd... naar 64 jaar sloegen op 16 maart om... toen de Franse regering de verhoging er zonder toestemming van het parlement doorheen duwde. Voor aanstaande donderdag staat een nieuwe landelijke actiedag gepland. In het centrum van Heerenveen heeft een grote brand gewoed in de bovenruimte van een horecapand. De veiligheidsregio dacht dat de brand in een bewoond appartement boven de eetent woedde, maar dat bleek niet zo te zijn. De brand is inmiddels onder controle en de brandweer heeft uitbreiding naar naastgelegen panden weten te voorkomen. De klanten in de eetgelegenheid werden geëvacueerd en de omliggende huizen ontruimd. Vijf bewoners hebben elders onderdak gevonden om de nacht door te brengen. Twee mensen hebben rook ingeademd. Een van hen is naar het ziekenhuis vervoerd. Bestuurders in de provincies zeggen tegen Nieuwsuur dat ze niet de instrumenten hebben om direct aan de slag te gaan met de stikstofproblematiek. Premier Rutte zei vrijdag dat de provincies nu aan zet zijn. Maar volgens gedeputeerden ontbreekt het hen aan richtlijnen die politiek Den Haag zou moeten leveren. Zo zijn er nog geen regelingen om boerderijen op kwetsbare plekken te verplaatsen. En er is ook nog onduidelijkheid over wie in welke provincie nou de zogeheten piekbelasters zijn. Volgens premier Rutte wordt het stikstofbeleid nu versneld... maar de provincies zeggen dat dat niet klopt. Het weer. Vannacht is het bijna overal droog, behalve in Limburg. De temperatuur daalt in het noorden tot naar het vriespunt. Op andere plekken is het 2 tot 5 graden.